Vrijdagavond reed de vrachtwagenchauffeur door... bij een blokkade van gele hesjes bij Vizé. Dat is net over de grens in België. Een 50-jarige demonstrant kwam daarbij om het leven. De chauffeur wordt beschuldigd van dood door schuld. Zijn vrachtwagen werd gisteren al leeg teruggevonden... op een parkeerplaats bij Tilburg. De VS dreigt met sancties tegen Duitse bedrijven vanwege de aanleg van een Russische gaspijpleiding. Die pijpleiding Nord Stream 2 wordt aangelegd in de Oostzee. De Duitse krant Bild am Sonntag citeert uit brieven van de Amerikaanse ambassadeur in Duitsland. Die waarschuwt dat bedrijven die betrokken zijn bij de Russische energie-export in een sector werken die door sancties kunnen worden getroffen. Eerder waarschuwde de Amerikaanse ambassadeur in Nederland dat er sancties dreigen voor Nederlandse bedrijven. In Duitsland is een man opgepakt omdat hij een zwangere vrouw zou hebben neergestoken. Het ongeboren kind overleefde de aanval niet. De vrouw raakte zwaar gewond. De man is een Afghaanse asielzoeker. Hij was vrijdagavond op bezoek bij de Poolse vrouw... die in de buurt van Mainz in het ziekenhuis ligt. Toen ze door nog onbekende reden ruzie kregen... stak hij meer keren op haar in. De Duitse politie weet niet of ze een relatie hebben. De Duitse politie heeft een grote actie gehouden in het Roergebied. De actie richtte zich op criminele families die zich bezighouden met witwassen, belastingontduiking en zwart werk. Tot diep in de nacht waren in verschillende plaatsen invallen bij onder meer cafés, gokkantoren en theehuizen. In totaal deden zo'n 1300 agenten in Duitsland mee met de acties. Het weer, veel bewolking en regen. In de loop van de dag af en toe droog, er staat veel wind en het wordt 9 graden.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 Het gaat om de Bruce Burken en Jack Torrey. Samen vormen ze het duo de Cactus Brothers. Hun samenzang doet denken aan Don en Phil Everly. De Cactus Brothers trapten af met het fraaie Please Don't Call Me Crazy. Na deze openingssong luisteren we nog naar God A Lot Of Love en I'm The Road. Veel luisterplezier. can't trust me, walk right past me. That doesn't mean that I wouldn't settle down. Cause I got a lot of love. Got Anywhere you go, there's something you don't know. Maybe a new word for a thing you've seen before. You gotta talk to Pete. There's a lot of people to meet. Try and count to ten, and it'll happen again. I am the road. I'll take you anywhere. If you have time, I'll show you that I care. It's not a crime to have a laugh and a little wine. Too much sometimes, you gotta walk the line through a foot of snow and a midnight car tow, a ticket in freezing rain. It's a new low again. I am the road. I'll take you anywhere. If you have time, I'll show you that I care. other guys can never realize the miles you're gonna see when you look back at me. What makes a man? What it means to hold your hand in the middle of a desert rain? Everything's gonna bloom again. I am the road.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 Daarom heb ik ditmaal gekozen voor een coverband, maar wel een heel speciale. S Returns is door fans en clubeigenaren in Engeland uitgeroepen tot de best en meest opwindende Johnny Cash tribute band. J.P. Mack, de zanger, kruipt in de huid van Johnny Cash en hij past er uitstekend in. Real Country On a Monday I was arrested uh-huh. on a Tuesday. They locked me in the jail. Her boy. On a Wednesday, my trial was attested. On a Thursday, they said guilty, and the judge's gavel fell. Well, I got stripes, stripes around my shoulders. Well, I got chains, chains around my feet. Well, I got stripes stripes around my shoulders. And them chains, them chains, they're bound to drag me down on a Monday. I got my stripes and breeches, uh-huh. On a Tuesday, I got my ball and chain. Burboy. On a Wednesday, I'm down digging ditches. On a Thursday, Lord, I begged them not to knock me down again. Well, I got stripes, stripes around my shoulders. I got chains, chains around my feet. Well, I got stripes, stripes around my shoulders. And them chains, them chains, they're bound to drag me down. Tuesday, they caught me with a file. Her boy. On a Wednesday, I'm down and saw the Terry. On a Thursday, Lord, I starved the bread and water for a while. Well, I got stripes, stripes around my shoulders. Well, I got chains, chains around my feet. Well, I got stripes, stripes around my shoulders them chains, them chains, they're bound to drag me down. Well, I got stripes, stripes around my shoulders. Well, I got chains, chains around my feet. Well, I got stripes, stripes around my shoulders. And them chains, them chains, they're bound to drag me down. Well, I got stripes, stripes around my shoulders. chains change around my feet. I got stripes, stripes around my shoulders. And them chains, them chains, they're about to drag me down. Het zou me niet verbazen als Gaby Woogie uit Frankrijk komt. En dan ligt een song als No Cousins, Cajun, eigenlijk best voor de hand. Si t'as envie de danser on va au carnaval. Fêtez le mardi grand au bal costumé. Mais si tu n'as pas envie, on va juste bouffer du poisson chat puis de la jambalaya au cœur de la Louisiane. C'est toujours comme ça. Ils savent s'amuser, nos cousins cajuns. coração da corda Show. c'est les fontaines les Fortins ou les Bouchards, cousins de la fesse gauche ou de la fesse droite. Sur Bobo Street, il fait pas frais, au cœur de la Louisiane, c'est toujours comme ça, ils savent s'amuser 5 à jeun Au son d'accordéon Puis d'un violon On mange des haricots On danse du zydeco la Nouvelle-Orléans jusqu'à Lafayette. Des bayous, il y en a partout. Tu peux arrêter pêcher ou bien juste bouffer. Des égravistes, tu riz épicé au cœur de la Louisiane. C'est toujours comme ça. Ils savent s'amuser sans engageant Crossroads met de act van de maand. In 1968 gingen Jesse Coulter en Dwayne Eddy van elkaar. Na een scheiding keerden ze terug naar haar geboortestad Phoenix. Daar ontmoetten ze Waylon Jennings, die vol lof was over haar stemgeluid. Hij hielp haar om een platencontract te krijgen bij zijn label RCA. Hij co-produceerde ook haar debuutalbum A Country Star Is Born. En tegen de tijd dat het album in 1970 uitkwam, waren ze inmiddels getrouwd. Het huwelijk duurde van 26 oktober 1969 tot aan de dood van Jennings in 2002. Met It's Morning and I Still Love You bereikte Jesse in 1976 een 11e plaats in de country charts. It's Happy Hour is het zevende album van Wally Pleasant. Zijn eerste verscheen al in 1992. Door de jaren heen is zijn humoristische vertelkunst zijn handelsmerk geworden... en dat horen we ook terug in Set Rock'n'Roll Story. practice twice a week after songs by the Ramones and one by the Who. And I sang with a phony British accent like I was from Liverpool. And we didn't have the greatest reputation in my high school music scene. Like we even got a bad review in my friend's fanzine. But nothing was gonna stop us on that road to fortune and fame. Even if we couldn't agree on a band name. Cause we thought we could change couldn't even change our strings. And we thought we were bound for glory, but it was just a sad rock and roll story. With Alex on guitar, Kevin on drums, and me on bass, we had a very wide range of musical taste. Used to argue and argue, and before too long, two hours had gone by and we'd only played one song. But that one song really meant a lot to me. It was an original composition called Blues Jazz. tradition was the Groves High School talent show audition. And we were all real tired, and my fingers were sore. Cause we practiced for three hours the night before. But sometimes even the best laid plans run astray. And the gods of rock and roll weren't smiling upon us that day. You see, no one rushed the stage, and the girls didn't swoon. Forgot the lyrics halfway through the song. The guitar was out of tune, but we thought we could change the world. But we couldn't even change our strings. And we thought we were bound for glory, but it was just a sad rock. things seem clearer. Other times when you look back, they just seem weirder. Nowadays, those other guys are doing alright according to a social network site. Sometimes I call them up just to see what's new. We talk about our kids and our jobs like we do. And when the subject goes back to those old days, we laugh could leave. 1976 nam James Taylor zijn eigen song Bartenders Blues op. George Jones coverde deze song in 1978, waarbij James ook op de achtergrond te horen is. Het werd de meest succesvolle versie. In het tweede uur een cover, die net uit is. De original van deze week. Now I'm just a bartender And I don't like my work But I don't mind the money at all. I see lots of sad faces and lots of bad cases of folks with their backs to the wall. But I need four walls. light up your smokes. I can laugh at your jokes. I can watch you fall down on your knees. I can close down this bar. I can gas up my car. And I can pack up and mail in my I need four the air in this honky tonk bar, and I'm thinking about where I'd rather be. But I've burned all my bridges and I sank all my ships. Now I'm stranded at the edge of Saturday Night met daarop I Like Singing the Blues in een honky tonk song is een verzameling van 10 nieuwe en originele Pinto Bennett nummers, opgenomen in Idaho met oude vrienden en speciale gasten. Bennett's unieke en krachtige songwriting schitteren in deze smaakvolle productie van misschien binnenkort wel een klassieker. blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Het bezoeken van huiskamerconcerten heeft zo zijn charme. Ze zijn niet alleen intiem, je hebt ook geen last van pratende mensen en na afloop geen kans op zuizende oren. Daarnaast is er in de pauze en afloop de mogelijkheid om een praatje te maken met de artiest in kwestie. In dit geval Jork van Noorden. En zijn merchandise te inspecteren, want het is natuurlijk geen vetpot, het geven van dit soort optredens. Het draagt wel bij aan een grotere naamsbekendheid. Een nieuw album, The Jester, en schitterende songs, waaronder Train in the Station.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 was het blokje country uit eigen land. Texas Style Zydeco is een vrolijk werkje van de Texaanse zangeres Shelly King. South of Houston on 288 hot and humid Gulf Coast day Dirt road drive all the windows up with any luck. Saturday night, crawfish boil, two cowboys for every girl at two Cotton Eye Joe. Just give me Texas style Zydeco, Texas style Zydeco. Oh, dancing to the rhythm of a second line tequila, salt and lime, nothing like the sound of a rockin' bass out Texas styles out of weekend. Saturday night, crawfish boil, two cowboys for every girl. Creole gumbo, honey bun. Just give me Texas style Zydeco, Texas style Zydeco. Return speelt al vijf jaar in clubs, festivals, hotels en theaters in het noorden en het zuiden van Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Terwijl ze ook op verschillende radio- en tv-stations nationaal en internationaal te horen en te zien zijn geweest. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. sea. From the fishing boats at Dingle to the shores at Dunedee, I miss the River Shannon and the folks at Skibbereen, the moorlands and the meadows with their. degrees as sweet as Shalimar, and there's 40 shades of green. I wish that I could spend an hour at Dublin's turning and I'd love watch the farmers drain the bogs and spade the turf to see again the patches of the straw as sweet as Shalimar, and there's forty shades of green. With the breeze a sweet as Shalimar, and there's forty shades of green. Misschien is sax, drums en rock and roll wel afgeleid van de befaamde popsong Sex, Drugs en Rock and Roll. Derek Ryan I don't need no hat when you're by my side. With your long blonde hair and your deep blue eyes, I don't need no pills to get my thrills. Yeah, your wake up kisses get me by. to get me high. Yeah, I'm burning when you're all I've got. I don't need no this to make me sweat.